Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Geen enkele militair heeft zich gemeld bij Defensie met gezondheidsklachten... na gestationeerd te zijn geweest in Afghanistan. Dat zegt minister Beijleveld in reactie op het bericht... dat tientallen Nederlandse militairen denken dat ze kanker hebben... door afvalverbranding in Kamp Holland. Op de legerbasis in Oeruzgan werd huishoudelijk en medisch afval... in de open lucht verbrand... Volgens Bijleveld zijn er destijds metingen gedaan... maar daaruit bleek niet dat er iets aan de hand was. PostNL heeft een akkoord gesloten over een nieuwe CAO... waardoor personeel 3 meer loon krijgt. De grootste vakbond FNV doet niet mee met de afspraak... omdat ze de loonsverhoging te laag vindt. Andere bonden gaan wel akkoord met het bod. FNV wil 5 meer loon en vindt het onbegrijpelijk... dat de andere bonden wel akkoord gaan. De vakbond gaat nu overleggen met de leden... en dat leidt mogelijk tot nieuwe acties onder postpersoneel. Steeds meer reizigers zijn tevreden over de NS, blijkt uit eigen onderzoek van de vervoerder. Vorig jaar gaf 86 van de treinreizigers de NS een 7 of hoger. Dat was tien jaar geleden 76 Treinreizigers zijn vooral tevreden over de vriendelijkheid van het treinpersoneel. Het cijfer van de reizigers is het laagst op de onderdelen afhandeling, klacht of restitutie en over hoe schoon de trein is. De invoering van wijkteams voor de zorg heeft in gemeenten geleid tot hogere zorgkosten, zegt het Centraal Planbureau. De teams verwijzen meer mensen die bijvoorbeeld zelfstandig thuis willen blijven wonen door naar duurdere WMO-zorg. Vier jaar geleden werden de wijkteams juist opgezet om de zorgkosten te verlagen. Chet Bruinja is de nieuwe dichter des vaderlands. Hij is benoemd tot opvolger van Esther Naomi Perquin. De dichter des Vaderlands is ambassadeur van de poëzie... en schrijft gedichten bij belangrijke gebeurtenissen. Het weer nog, bewolking en zon. In het noorden enkele winterse bui, middagtemperatuur 5 graden. In het weekend is het droog en het wordt kouder.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 There's no one I can turn to. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl bitterly je weten. Het is het verlangen dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. als jij me bent vergeten. I wanna quit and just be normal for a bit. I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. And you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.